Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Israëlische leger werkt aan een plan om de stad Rafah in te nemen. Volgens Israël is die plek in het zuiden van de Gazastrook het laatste bolwerk van Hamas... en moeten er snel troepen heen worden gestuurd kan niet lang meer duren tot die aanval begint, zegt correspondent Sander van Hoorn. De vraag is niet of, de vraag is wanneer. En Israël zegt ook dat er nog tenminste 4000 Hamas-strijders daar zitten. En ook de leiders, de politiek leider en de militair leider van Hamas... die zijn ook nog altijd niet gevonden. En we hebben natuurlijk nog heel veel gijzelaars daar zitten. Dus Israël wil Rafah aanvallen. Het Israëlische leger zou in dat plan ook meenemen... hoe ze Palestijnse burgers moeten evacueren. En Amnesty International heeft daar nu al kritiek op. Zij zeggen dat de 1,4 miljoen Palestijnen die naar Rafah zijn gevlucht geen kant op kunnen. TikTok heeft een hashtag gecanceld. Het gaat om de hashtag legs. Ja, het is een trend waarbij meisjes een legging aantrekken om te laten zien dat zij het perfecte lichaam hebben om zo'n ding te dragen. En volgens hen komt dat neer op een lichaam met een thigh gap. Oftewel dat de dijen niet tegen elkaar aankomen. Maar zulke ideeën wakkeren eetproblemen aan, zegt ook deze TikToker. It should not be promoted. This is the kind of stuff that needs to be blocked and banned. Because this is a catalyst for eating disorders like I have never seen. Ja, dat is ook gebeurd, dat bannen. Want als je nu op de hashtag zoekt, dan krijg je een hulpboodschap te zien. En kom je ook op een pagina over eetstoornissen. In Brabant werd er bij RKC Waalwijk gevoetbald, maar ook gehost. Daar speelde RKC Waalwijk tegen NEC. Het werd uiteindelijk 2-0 voor RKC. En mogelijk heeft ook hun outfit geluk gebracht. Want RKC had speciaal een carnavalshirtje ontworpen voor deze feestwedstrijd. En ook de voetbalfans trokken hun carnavalspeksjes aan op de tribune. We gaan gewoon lekker met z'n allen nu voor vanavond. En natuurlijk, eh, weet de Brabants kraken weer vanavond. Hè? Dus eh, ja, daar gaan we voor. Daar gaan we voor. Eerst in het stadion en dan gaan we weer naar het café toe. Hè? En dan zien we wel we sneuvelen. Ja, 2-0 werd het dus voor RKC. En zij speelden trouwens met, voor de vijfde keer met een speciaal ontworpen carnavalshirt. Heb ik nog het weer voor je. De rest van de avond en nacht blijft het droog en is het nog een graad of 8.